op Radio 501. Lakeside Stories met Arwin, Laurens en Chris. we zijn er weer. Het is uh, uh, zondag, uh, de 20ste geloof ik hè? De 20 e jaar. Is het de 20 jaar wel? hè? 20 januari 2013. Eh, twee weken geleden waren wij in de eh, altijd sfeervolle brasserie van uh, het Park voor de eerste editie van 2013. Lakeside Stories. Welkom in de studio, Chris en Laurens. Hoe is het met jullie, jongens? En dan ja, in het bijzonder met jou, uh, Lau. Gelukkig gaat het weer goed, Arwin. Dat was... jij lag... weer hersteld, niet meer. Jij had dezelfde horrorgriep waar de rest van het land mee... Een vreselijke horrorgriep, ja. Gewoon echt bijna niks meer. Eh, want ik was eh, vastbesloten om ondanks mijn griep eh, toch gewoon te komen. Maar het lukte me gewoon niet. te doen, hè? Echt verschrikkelijk heftig griepje, ja. ja het was, ik heb hem zelf ook met de feestdagen heb ik hem gehad. Ja, je moet inderdaad eventjes uh, dat, dat ja. zwaar... Oh oh oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, bij. Ja, er gebeuren hier hele spannende dingen. <laughs> spannende dingen. Even kijken, er is een veertje los. ik ben ah, gelukkig klusjesman, eh, dus ik zal het ondertussen wel even dat, oplossen. Dat, dat, je wel. Als je ook gelijk de stoppenkast even kan vervangen. Oh ja, dat want, zal ik dat ook nog even doen straks, ja. Dat zou dan, ik bedoel, een beetje multitasken, dat, eh, dat moet niet gek zijn. We hebben een mooie artiest hebben we, weer gehad tijdens de eerste editie. Dat jij inderdaad helaas op je bed lag. Ik heb gelukkig de opnames allemaal mogen horen. Kijk. En nou, die klinken, die klinken fantastisch, gelukkig. Dus ik heb wel wat gemist. Ja, maar wie eh, hadden we Christmas allemaal? erbij. Ja, wie hadden we allemaal? Nou, wie hadden we allemaal? We ja. hadden onder andere Roy Licht. Ja. Roy Licht die is, eh, die is eh, ons opgevallen tijdens The Voice of West-Friesland. Uh, jongen die, eh, die speelt heel makkelijk gitaar. Zingt ook heel erg makkelijk. Ja, uh, jonge jongen. Hele jonge knul inderdaad. En die heeft toch menig een hart beroerd in de, in de brasserie. Absoluut. Ja, heeft, en ik heb hem voor het eerst gezien hier. tijdens de vorige uitzending. en ik, ik moet zeggen, ik vond het echt geweldig. Ja, gaaf hè? Ehm, daarnaast hadden we Richie Maxwell. Die kennen we natuurlijk als initiator van de Bob Marley tribute band mhm. Redemption. Ja schrijft ook zijn eigen muziek. En die heeft een drietal nummers volgens mij gedaan uh, op uh, volgens mij ook. Ja. Drie nummers. En daarna hadden we, en dat vond ik ook heel erg leuk. Daarvoor hadden we dan een duo, duo Ambrosia, vader en dochter. Ja. Jip en Lois. Echt heel erg grappig. Eh, ja, ik vond de, die opnames best leuk klinken daarvan. Allemaal Nederlandstalige liedjes. Ja, gaat over liefde en opgroeien. Ja, ja ik, hoorde, ik hoorde van iemand die had performance gezien. Die zei van ja, het mag nog wel iets sprankelender qua performance. Ah, oké. maar, maar, de, maar de opnames zijn wel erg leuk. Even kijken, ik moet eventjes iemand... Eh, is, is, ben, ja, jij ja, ja, is, dit hem, is dit hem Chris? Oké, oh, te gek. Eh, daarnaast hadden we uh, Menno Bruin. Menno Bruin is een, in Enkhuizen, of in de buurt van Enkhuizen, een, ja, een gevierd artiest. En speelt bij iedereen en alles. En een oude veteraan van Lakeside Stories. Inderdaad, hij heeft op twee cd's Lakeside Stories gestaan. En hij wist mij tijdens een interview te vertellen dat er een derde cd aankwam. En daar weet ik dan weer helemaal niks van. nou... Eh, gaan, we het straks, gaan nog eventjes en een eh, niet onverdienstelijk eh, triangelspeler heb ik wel ook dat, mogen Dat ook nog. <laughs> ja, maar wat ook wat, wat wel grappig was, want Chris opende dan in dit geval. door, doorgaans doen jullie dat met z'n tweeën. En ehm, natuurlijk is het wat anders, weet je. Je merkt toch van, nou, het lijkt wel een beetje wat kaler. Maar het kwam prima over wat, wat jij ook hebt gespeeld, Chris. Dus nou, daarvoor nog een groot chapeau. Ja, ik voelde, het voelde wel een beetje alleen. Vooral dat triangle player. Uh, ja, je had echt wel... Van, eh, fuck, waar is, die, waar is die triangle player nou? Ja, precies. Ja, ja. Maar ja, hij was er en hij, het klonk ook leuk. Ik vond hem, die opnames best, eh, best We gaan er, we gaan er gewoon straks... we gaan er, we gaan hem, ik ga hem gewoon straks gelijk draaien. Friend of the Triangle Player. Eh, Chris James en Menno Bruin. Daarnaast heb ik eh, de afgelopen weken... word ik echt keihard gespamd door eh, artiesten uit Belfast. En artiesten uit Wales. Nou, dat moet jou aanspreken. Ja. Paul Freeman, die, daar heb jij van gehoord. Ja, ja. Die ken jij. Ja. En, maar voor de rest krijg ik ook muziek. bijvoorbeeld nu De Plaat voor je hoofd van deze week. Die is afkomstig van Chris Keys. En die heeft een, een heel mooi nummer, dat heet Shadows. Dat, dat is de plaat voor je hoofd. Maar voor de rest heb ik nog meer muziek bij me van Peter McVeigh. Eh, Mama Cass en Rob Murphy. En ik wil zeker dat jullie daar even naar luisteren. Want ik heb zo'n donkerbruin vermoeden dat wij die mensen ook wel naar Nederland kunnen gaan halen. Nou, eh, laat horen. Dus dat, eh, maar eerst de, de, de vriend van de, van de, van de, van de triangelspeler. Laten we daarmee beginnen. Tenminste, als mijn cd-speler hetzelfde wil wat, wat ik wil. Want ik heb altijd ruzie met dat, met dat apparaat. Friend of the Triangle Player. Chris James en Menno Bruin. travel around from town to town. I'm always where the action's at. I turn up for a concert without a ticket, tie, or hat. But I'll always have a ready story ting to the dummy on the door. Now I'm a friend of the triangle player, should he need to know much more? Well, I'm a friend of the triangle player, should he need to know much more? Yeah. You know, it's not always uh, that easy. In fact, sometimes it may be hard. But I'll never take no for an answer, and that's how I got this far. If I can't get through the front door, then I find my way round the back. Cause I'm a friend of the triangle player, no more, no less than that. Well, I'm a friend of the triangle player, no more, no less than that. Yes, I do meet many women. They are a hazard of this trade. You see, they all love a musician, while my life is truly made. Sometimes it's just an autograph, otherwise it's straight to bed. Cause I'm a friend of the triangle player, and they ain't fuck many of them. Well, I'm a friend of the triangle player, and they ain't fuck many of them. I found entrance to many places, but the White House was my best. As I stepped forward to meet the president, security just held their breath. Barack looked kind of uneasy as no one seemed to know my name. I said, I'm a friend of the triangle player, just smile and shake my hand. Well, I'm a friend of the triangle player, just smile and shake my hand. You know, this is where the song was supposed to end, but I wrote this last verse late. It almost missed the CD, but it's heard best right here on stage. This song is a tribute to a good old friend of mine. And he's a damn good triangle player, and he's standing right by my side. Well, he's a damn good triangle player, and he's standing right by my side, Mr.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 Ik heb dat eh, een beetje verkeerd eh, geschreven in, eh, in, de, in het redactionele stukje wat ik heb geschreven voor het programma van vandaag. Hij komt uit Wales en oh. nou ja, daar komt, daar komt Chris ook ja, vandaan. dus ik ken hem natuurlijk. Ja. Ja, jij kent iedereen uit Wales. <laughs> Maar jij, hoe, want hoe ken nou, jij dan... we, we hebben, Laurens en ik hebben gespeeld op de Edam's Walkaround. Dat is een soort, ja ja, singer-songwriter ja, walk-around eh, eh, music. Of, wat ja, in verschillende locaties speelde een singer-songwriter. Nou, dat, dat hadden ze eerst in Edam gedaan. En wij zaten in dezelfde ruimte als ene Justine Kelly. Ja. Justine Kelly is dochter van een, een hele beroemde Amerikaanse countryzanger, ja, Irene, Kelly. Ja. Nou, Justine die, eh, die heeft net een cd opgenomen, of net, had net een cd opgenomen, samen met Paul Freeman. Oké. En zij wist dat ik uit Wales kwam, dus ze zei, ja, Ken je Paul Freeman? Paul Freeman moet je toch kennen? Ja. Wales is zo klein, dat, uh, dat, red je wel. Ja, tuurlijk. Nou ja, een andere mijn eh, waar hij in zat. <laughs> een heel ander gebied. Maar eh, die Justine trouwens, dat is een heel klein wijfje toch? Ja, nou klein, maar wel, eh, wel een eh, heerlijke mooie stem hoor. Ja, precies. Heerlijke mooie stem. En ik heb inderdaad, ze heeft hele mooie ogen. En dat was, nou, ik weet dat mijn, mijn lief heeft aangesproken nog in, in Edam. Ja? tijdens, tijdens, die walk-around. En die had ook zoiets van, wat een leuke meid zeg. En, ja. Goed hoor. Ja. Heel goed, ja. Dus eh, nou, Paul Freeman, hij, eh, wij hebben hem eh, leren kennen via ja, een, een, vriendin van het radiostation, Sanne van Doren, terwijl het alarmsysteem afgaat. <laughs> en dat, het harige alarmsysteem van Radio 5 alleen. Ja, ik bedoel, de stroom is uitgevallen, dus je moet... dan je moet je wat, hè? Dan moet je analoog, moet je, moet je weer. Um, Sanne heeft mij geïntroduceerd met, met, met, met, de muziek van, van Paul Freeman. En zij, ja, niet dat ze zijn zaken behartigt in, in Nederland, maar zij zorgt er in ieder geval voor dat iedereen hem gaat leren kennen. En dat is dan wel weer grappig, want ja, Weet je, net als die Justine. Je hoort zoveel mooie muziek. En je hoort niet dat het op de Nederlandse radio gedraaid wordt. En daarvoor zijn wij ja, Radio 501, voor het onbekende en opkomend talent. En zeker ook eh, met jullie eh, partners in crime als het gaat om, eh, om singer-songwriters. Juist. Dus tot zover de veren. Ik hoop niet dat het heel erg gaat jeuken. Laten we doorgaan met muziek. Uh, Ari Hest. Was van gehorst? Nooit komt ook uit, eh, van het eiland. Eh, van, ik weet niet uit welke mijn, maar uit weer een andere waar jij vandaan komt. <laughs> Eh, het maakt ook prachtige muziek. Ik wil jullie introduceren met The Fireplace. Prachtige muziek. En ehm, ik hoor straks wat jullie ervan vinden. Zullen we dat zo afspreken? Doe we. Oké. Okay. what he came. before. You stopped at a light, revved up the engine, and idle inside drove his way out of town, saying I play with fire. And the fire plays with me. Yeah, the fire plays with me. On a door. Voor jouw informatie, Harry Hest komt uit eh, New York. Wat vinden jullie ervan? De fireplace? Nou ja, eh, ik bedoel, wat uit de mijn komt, moet ergens verbrand worden. Ja, en dat is zo. Wat bet, betere plek dan een fireplace? Da, in ja, nou ja, daar heb je dan weer. Je maakt hem eh, echt een geweldig bruggetje. Ik vind hem een beetje Duits, maar ik vind hem wel Oké, maar en ook, ook dat spelen met fire, dat, dat spreekt toch eh, iedere jongetje aan eigenlijk. Dat ja, nou ja, zeg, dan moet, je me, dan moet je mijn ouders eens even bellen, want ik heb... Eh, was je zo'n pyromaan? Ja, joh, verschrikkelijk. Ik was eh, gewoon, in, dat ik in Amsterdam ben opgegroeid, was ik gewoon op het tapijt allerlei kleine kampvuurtjes aan het oh, maken. Oh, goed. Dus je zag, als mensen bij ons op visite kwamen, zie je, hoe komen al die brandgaten nou in het tapijt? Ja, dan moet je bij mijn zoon zijn. Ja, dat had toch voor de verzekering kunnen gaan werken? Inderdaad, had ik ook nog kunnen doen, maar ik ben, uiteindelijk ben ik in de muziek terechtgekomen. Nou, je kan het slechter treffen, toch? ja Ari Hest en eh, eh, The Fireplace. Ehm, ik wil toch even weer naar Menno Bruin. Ja. Want eh, de man heeft echt een belachelijke mooie warme stem. Ja, hij is inderdaad mooi. Mooie liedjes ook. Hij maakt hele mooie liedjes. En een van die liedjes, en dat, dat moet ook menig man aanspreken. I need a woman. En je kunt wel eens, hè, ik ken mensen die dus vrijgezel, mannen die <laughs> vrijgezel zijn. En in deze dagen, met, met, met, dat het grijs is, het is koud. En dat je toch zo zegt, het zou toch lekker knus op de bank, een arm om je heen. Eh, ja. je, yeah. Working, you get one this time of night. <laughs> ja, dat, nou misschien, ik, ik kan mijn telefoonnummer <laughs> voor je opzoeken. <laughs> maar ik denk niet dat we, daar, dat we daar naartoe moeten gaan. Laten we dat niet doen. Laten we dat niet doen. Laten we gewoon geluisteren naar Menno Bruin. En I Need a Woman. Live gespeeld in de brasserie. Waar we, waar we Sanne en, en Kirsten een keer moeten uitnodigen. Ja, goed idee. Gaan we, gaan we het zo over hebben. Ja. just a little bit. I thought that I finally found my new destination. Being with her was fun. and leave her alone. She broke my heart in two, cold as a stone. flower to help me through. Not just a little bit. I know someday I'm gonna find another good friend. I hope she will stay And if you should want me, you better be sure. Don't hurt my pride like she did, cause I just can't take. No, I just can't take. I just can't take. So if you should want me, you better be sure. Don't hurt my pride like she did, cause I just can't take. No, I just can't take. I just can't take. Dank u wel. Lakeside Stories, de eerste editie van 2013. En ik sta hier met de headliner van vandaag. Mooie muziek van Menno Bruin uit Enkhuizen. Eh, Menno, je hebt op twee cd's van Lakeside Stories gestaan. Inderdaad, dat klopt ja, met uh, Duo Sentiment. Dat was volgens mij de eerste keer. En dat was eigenlijk een samenwerking met een, eh, een vriend van me. Die is inmiddels helaas overleden. Ian? Nee, Fred Smit. Oh, Fred Smit. Oh, Fred, ja. Ja, ja, ja. Heb ik, via Chris heb ik er ook van gehoord. Ja, dat, is een maat van jou, is dat? Ja. ja. En samen met hem was je duo Sentiment. Ja. En dan zat ik toen, toen in een bandje, dat heette Glue in the Jelly. En daar begeleiden we dan ook, zeg maar, duo Sentiment eh, mee. En met Glue in the Jelly heb ik op de tweede CD van Lakeside Stories meegedaan. Dus het eh, concept Lakeside Stories, dat is, jou, eh, dat is je niet vreemd? bekend. Hoe vond je het, hoe vond je het gaan vandaag? Ja, leuk. Le lekker eh, goed bezocht. was eh, lekker druk. En de mensen zongen nog mee ook. Ik, eh, ik, heb, uh, ik, heb, ik heb, ik heb, keihard meegedaan. Ja, leuk. <laughs> She only knows how to sing the blues, was het toch of niet? Ja, heb ik de tekst nou alweer kwijt. De blues. Zo wel, ja. <laughs> Zeg, kunnen wij werk van jou verwachten in de toekomst? Ja, nou, ik heb net met Chris gesproken. En, ik heb een beetje vernomen dat de bedoeling is dat er misschien een derde Lakeside Stories gaat komen. Kijk. Daar wil ik graag mijn medewerking aan verlenen. En eh, ja, ik ben zelf ook bezig om met eh, mijn eigen liedjes eh, aan het op, op te nemen. Nu. Ah, en, dat, dat, wil je dan uit gaan brengen dan? Ja, ja. Dus dan komen exemplaren richting Radio 501? Ja, nou, dan, laten we daar maar van uitgaan. Ja, en dan kom je zelf ook nog even langs op het Vader Jacob stage? Ja, geen probleem. Nou, laten we dat dan gelijk even afspreken. Oké. Okay. Menno, dankjewel. Oké, okay, okay, alsjeblieft. Till the rain is falling down upon the dirty ground. I am walking down the streets of my hometown. Yet I've been walking here before. Nothing has changed, that's one thing for sure. Take it easy and slowly don't hurry anyway. It's a bad mood to a good one. Don't let it slip away. Easy and slowly, the best that you can do. I don't want to bother you, gotta leave it up to you. Next to the orchard is where my old school used to be. Play football on the square, so simple and so free. But everybody needs to go their own way. But something right here makes me wanna stay. Take it easy and slowly. Don't hurry anyway. It's a bad mood to a good one. Don't let it slip away. Easy and slowly, the best that you can do. But I don't want to bother you. I gotta leave it up to you. Hey, I'm gonna leave it up to you. easy and slowly. Don't hurry anyway. Come on, come on, come on now. We sing Chante à minuit. Chante à minuit. à minuit. need to love you forever. I don't think I could like you for a little bit of time. I need to fall in love with you. I need to keep on falling, falling, fall in love with you for whatever it may take. I need to keep on falling, falling, fall in love with you for whatever it may take. Woman, be the woman that I felt for on that day. I don't need nobody else. Lover, be my lover. Please don't ever chase. I don't need nobody else. I need to keep on falling, falling, falling in love with you for whatever it may take. I need to keep on falling, falling. I fall in love with you for whatever it may take. with me. Please stay with me. Woman, play with me. Just like playing with yourself, I need to keep on falling, falling. Fall in love with you. For whatever it may take need to keep on falling, falling, falling in love with you for whatever it may take. Woman, stay with me. Nu op Radio 501. Lakeside Stories met Arwin, Laurens en Chris. Zo is maar net. Menno Bruin, we hebben twee nummers van hem uh, eh, volgens gehoord. Uh, eh, lekker en Slowly en Falling Falling. Ja, ik vind het... Eh, Mooi, hè? Zijn stem ook erg lekker. Goed sfeertje En een hele aardige kerel ook trouwens. Ja. leuk, leuk gesprek met hem gehad. Ja. Ik heb wel dat, is met die, met die interviews altijd, dat je dan, mm. die bewerk ik dan. En dan, moet je echt zoveel moet je eruit laten, want anders wordt het een ellenlang gesprek. Ja is echt zo'n kill your darlings moment, weet je wel. Dat is echt uh, heel verschrikkelijk. Ja. Hey, ehm, hij vertelde dus tijdens het interview dat er een derde Lakeside Story CD gaat komen. Nou ja, dat is altijd de bedoeling geweest. Die ambitie is nog niet eh, van de baan. Wanneer, eh, wanneer, eh, wanneer, hoe en wat? Wat, wat is het plan? Nou ja, kijk, dat is een beetje... De, jij wil natuurlijk gelijk eh, in, in ik concrete horen hoe dat gaat. Je wil hem gelijk kopen, bij je <laughs> zeggen. Ja, nou sterker okay. nog, ik wil erop staan. Je mag ook eerder betalen en dan... <laughs> ja. Als we genoeg kopers hebben. Nee. Een soort crowdfunding wordt dat dan. Nee, dat is serieus... Maar, wat, wat zijn de serieuze plannen? Ja, we willen een cd maken. Dat was de oorspronkelijke opzet. We hebben eigenlijk wat subsidie nodig om het echt financieel rond te krijgen. Ja. Maar we dachten, ja, we kunnen het ook wat simpeler doen. We kunnen ook vragen om uh, de opnames die we zelf al hebben van Lakeside Stories gebruiken als basis. Ja. Eh, maar we kunnen ook eh, artiesten vragen om één track te doneren en dat op een samel-cd zetten. Dat zijn allemaal ideeën die ja, de review gepasseerd hebben. Oké, en maar is er, is er dan ook iets met een termijn? Dat je zegt van oké, dat je elk jaar, dus van elk seizoen... Nou, dat zou helemaal mooi zijn, maar of dat haalbaar is, dat moeten we nog zien. Maar het gaat even inderdaad om hoe we dat eh, financieel kunnen rondbreien. Een goede eerste stap is natuurlijk dat we de stichting uh, ja, want, poten inderdaad, hebben. Eh, dat vind ik wel even te gek. Om, dat mogen jullie wel eventjes met alle, alle trots, kunnen jullie dat toch wel eventjes vermelden. Want, ja, nou ja, kijk, als, als Lakeside Stories een formele stichting is, dan gaan er wellicht weer wat deuren open om eh, ja, toch wat, wat financiële mogelijkheden te creëren om zoiets mogelijk te maken, zo'n CD. En vanaf wanneer is Lakeside Stories een, eh, een stichting dan? Nou, als het uh, eind volgende week. Daar verdien je een applausje mee. <laughs> nou, te gek. Van harte gefeliciteerd met de stichting Lakeside Stories. Ik, vind het, ik, vind het, ik vind het te gek. En ik ben ook zeer trots dat ik, er, dat ik erbij betrokken ben. Ja, nou, nou elke zijn maand. Nog steeds eh, heel erg blij mee, Arwin. Elke maand is het weer een, eh, echt een eh, bijzonder vervelend moment om al die prachtige singer-songwriters mee te maken. <laughs> Ja, nou goed, zo is het. ja. Kijk, we hebben er allemaal baat bij natuurlijk. De, en dat moet ook zeker zo blijven, want zoals het gaat, gaat het goed. En nou weet ik, wij hebben vorig jaar hadden wij onze Hoera, we bestaan drie jaar marathon-uitzending. Eh, komend eh, maart, 29, 30, 31 maart, is de Hoera, we bestaan vier jaar marathon. En ik weet tijdens het driejarig bestaan van Radio 501 dat ik jou eh, nog heb geïnterviewd, Laudens. oh ja? ja, en daar hadden we het ook over van, ja, wat is verder de toekomst van, van Lakeside Stories en, en, en Radio samen met Lakeside Stories. Ja. nou, we hebben beide de wens uitgesproken dat we dat in lengte van jaren blijven, blijven, blijven doen. En toen was eh, ook een beetje het idee van ja, jullie wilden een andere opzet maken. En misschien met een Skype-verbinding dan iets doen met artiesten uit het buitenland die dan oh een liedje spelen. Oh ja, dat speelde toen. Ja, dat ja. Maar dat, ja, dat, dat, speelde toen de tijd. omdat er toch ook wel mensen vanuit het buitenland eh, reageerden op de dingen die we aan het doen zijn elke maand. Ja. En eh, dat is voor Radio 501 is dat exact hetzelfde. waar ik het net al over had. En er is een levendige muziekscene in Ierland. Waar ik heel veel muziek vandaan krijg. via trouwe luisteraars van Radio 501. Die hebben me in contact gebracht met die mensen mensen. En ik wil jullie eh, de volgende band eventjes laten horen. En dan tegelijkertijd, als jullie het hebben gehoord, of dat de moeite waard is om eh, uit te nodigen naar, naar, eh, naar, naar, de, naar de brasserie. En ik weet, uit zeer betrouwbare bron dat de wens van die artiesten erg groot is. Oké, nou, dat dus- klinkt goed. Dus ik, horen. Ik wil je de eerste, eerste plaat wil ik je laten horen van die mensen uit Belfast. Dat is een. Eh, een eh, ja, ik, ik, ik moet me daar eventjes beter in verdiepen. Dat heb ik, eh, heb ik niet, niet kunnen doen vanwege allerlei drukte. Ik weet niet of het een singer-songwriter alleen is of dat hij zich ook laat begeleiden door andere mensen. de artiest heet Mama Cares. En we gaan even luisteren naar een heel mooi nummer. En dat heet Don't You Know. Hoor ik straks wat jullie ervan vinden. be you know, don't you know? You don't have the time for me. You said your mind's in a bad place, so you had to go. You said, don't you know, don't you know? You don't have the time to love me. You said your mind's in a bad place, so you had to go. strong me, whatever I choose to be, searching for the. end. was in a bad place, so you had to go. You said, Don't you know, don't you know? You don't have the time to love me. You said your mind's in. jouw eigen Radio 51. Ja, dus Lakeside Stories. Mocht je net zijn ingeschakeld, we vergeven je dat je grootmoedig dat je wat laat bent. Je bent hier aanwezig bij ondertekende en Laurens Rij en Chris James. De partners in crime als het gaat om singer-songwriters in Nederland. Het leukste singer-songwriters evenement wat hier wordt georganiseerd, dat heet Lakeside Stories. En daar treden elke keer hartstikke leuke artiesten op. Zou eh, mama uh, eh, Cash daar oppassen? Ik vind van wel. Ja, dit klinkt absoluut Lakeside eh, waardig. Ik, heb ook een, eh, ik, ik, moet het even opzoeken. Er is in eh, Belfast eh, een, een, een, een, een, venue. En die is echt te gek. Dat ziet er echt super cool uit. En daar treden deze mensen allemaal op. volgens mij moeten wij een keer op, uh, op werk <laughs> oh, ja? nou, klinkt, goed. ja. Ja. Dus kijken of we dat kunnen realiseren, dat wij die, eh, dat wij die mensen daar eens gaan opzoeken. Misschien is dat een... Ik ga eens kijken of ik daar een sponsor voor weet te vinden. we kunnen ingevlogen worden. Nou, laaterschap is ook wel goed hoor. <laughs> ja. maar Mama Cash, ja, ik vind het... Eh, ja, dit klinkt fantastisch. Hartstikke mooi. Ik heb nog meer van dat soort dingen eh, voor vandaag in petto. Kijk, het belooft wat. Het, houdt, het houdt absoluut niet op. we wachten nog op een Peter McVeigh, Rob Murphy... en Chris Keys, die, die hoor je straks als zijn de Radio 5 leden plaat voor je hoofd. Ehm, nou ja, ik weet niet, eh, de mensen zullen eh, ongetwijfeld luisteren in, eh, in, in Ierland. <laughs> gooi jij er eens wat, wat Engels uit in, in, in de zin van superlatief? Gaelic. nou, dat, in dat, Gaelic, ja. Dat zal me echt niet lukken. Want ja, als Weelsman, dan hoor je ook een beetje Weels te spreken. Nou, dat kan ik. Oké, nou, wat, wat, in, het, in het Engels graag, Chris, wat vond je van Mama Kers? Uh, um, ehm, great. It, was really. Ehm, Inspiring. Ja, mooi hè? Het is echt, eh, ik, ik, eh, ik, ben er, ik ben er helemaal, ik ben er echt, ik vind het echt super cool. En, ja, het is prachtige muziek. En net wat ik zeg, ik heb nog straks wat moois in petto. En het, ik vind het belachelijk dat het niet op de, op de radio te horen is in Nederland. En ik vraag me dan soms ook wel eens af hoe dat kan. Nou ja, iedereen heeft zijn eigen playlist natuurlijk. Ja. En, en, ja, om daar tussen te komen, dan moet je gewoon laten zien. Zo eenvoudig is het. Nou, dat doen wij dan maar. Ja. We laten het zien en we laten het horen. Ja. Um, wij gaan weer even terug naar de brasserie. Want daar speelden Jip en Lois. En eh, Jip en Lois is vader en dochter. En dat, dat vind ik echt super cool. Weet je. Ik bedoel, ik speel zelf ook muziek en mijn dochter ook. <laughs> en dat lijkt mij te gek. Die griep is nog niet weg, hè? Ja, het is een, laatste staartje. <laughs> Inderdaad, het laatste staartje zit hoog. <laughs> Eh, de, en nou, ik vind het leuk, weet je. Ik bedoel, eh, het lijkt mij ook super cool om een keer met mijn dochter op te treden ergens. En, en, en, dit duo doet dat, doet dat bijna wekelijks. Ja. duo Ambrosia, ze spelen Nederlandse liedjes. En die liedjes die gaan over liefde, over opgroeien. Eh, over van kind naar volwassen worden en, en, en dat soort dingen. Ja, eh, mooie thema's allemaal. Ja, thema's uit het eh, leven. Ja, Jip schrijft de teksten en uh, Lois die is heel vol en die zingt dat dan gewoon voor Ja, en die Jip, die, die heet, ja, Lois, Lauwe Kooimans van zijn Ik heb een collega die ook Lauwe Kooimans heette. Nou. En wat dus Het zijn toch uh, verre familie van elkaar. Dat meen je niet? Ja, oh, want er is maar één lauwe kooiman familie in Nederland. En die, die, eh, die, die collega van mij, die, die zit in eh, Amerika. Die werkt in, bij IBM in Amerika. Ik heb hem ook uh, eh, ge-mailed over die optreden. Nou, hij vond het hartstikke leuk. Hij gaat ook luisteren. Dus nou, misschien hebben we nog een luisteraar in... in de Verenigde Staten? Ja. Nou, dat is leuk. Dat is leuk. Nou, en als ik eh, op eh, het landkaartje kijk waar mensen luisteren op het moment, dat is belachelijk. Ja, dat gaat steeds verder de wereld over. Ja, dat gaat steeds verder de wereld over. Heb je nog Zuidpool-luisteraars? nee, nee, oh. nee, nee, nee, nee. Wel Noordpool-luisteraars. Ja, die zitten dat blauw hier, dat wil jij niet weten. Is dat Hartog IJsman? Eh? Dat is, zal Hartog IJsman zijn, ja. En dat, dat denk ik haast wel. Uh, eens even kijken. Uh, dat die cd-speler... Ah, daar is hij. Jip en Lois, als zijn duo Ambrosia. Je gaat luisteren naar Vuur en Vlam. in onze kus. Het heilig vuur is nooit geblust. deze tijd. En in de hitte van de strijd. is het jouw bedoeling dat het vuur wordt opgestookt? Wie brengt de verkoeling als jij kookt? Zal ik vuur met vuur bestrijden? Totdat wij zijn opgebrand. Zal ik vuur met vuur bestrijden? Is het jouw bedoeling dat het vuur wordt opgestookt? Wie brengt de verkoeling als jij Jip en Lois samen duo Ambrosia. Straks in de tweede uur hoor je meer van hen. Nu even het interview wat ik, eh, wat ik met hen heb afgenomen. Daarna hoor je de Radio 501 plaat voor je hoofd. En je weet, afgelopen vrijdag hebben we hem bekendgemaakt. Dat is Chris Keys, ook alweer uit Belfast. En Shadows, daarna de reclame. En daarna zijn we weer terug. Laurens, Chris en ik met Lakeside Stories van 6 januari 2013. Eh, een van de eerste Spotlight On-artiesten bij eh, Lakeside Stories, de eerste editie van 2013, was het, het duo Ambrosius. Eh, prachtig. ik bedoel, hoe mooi is het voor een vader om samen met je prachtige dochter op het podium te staan? Ja, het is geweldig. vooral dat ze het zelf leuk vindt. Voor mij hoeft ze het niet, maar ze vinden het leuk en daardoor is het leuk om te doen. Nou, dat was eigenlijk mijn volgende vraag. Wat heeft jouw vader gedaan bij jou eh, dat jij gedwongen op het podium bent geslingerd? Nee, nee, het is, helemaal, het is helemaal niet gedwongen. Het is eigenlijk zo ontstaan dat ik het eerste liedje wat ik eigenlijk op de piano mezelf heb geleerd van, van eh, Jip is eh, Blijf bij mij. En dat is een liedje wat hij heeft geschreven. En zo zijn we eigenlijk gewoon samen gaan zingen en ja, al die liedjes. En toen hebben we daar, heeft, eh, heeft hij dat allemaal uitgeprint en in een boek gedaan en zo. En toen zijn we dat allemaal gewoon gaan spelen. En eh, onlangs eh, in de huiskamer een, een album opgenomen. het album gaat heten Voel de Vonk. Ehm, gaat over opgroeien en liefde. is dat allemaal autobiografisch? vraag ik eerst even van je vader, Lois. Ehm, ja, wij zeggen altijd vertrouw de kunst en niet de kunstenaar. <laughs> het moet een, het de eerste plaats moet het een mooi liedje worden. En eh, ja, je laat eens wat weg en je verzint er eens wat bij. En eh, totdat het een mooi verhaaltje is. En het, is het, het, zijn mooie verhalen geworden. Want eh, hoe, hoe gaat de schrijverij en de muziekmakerij, hoe wordt het een beetje verdeeld? Allemaal door paps? Ja, allemaal eigenlijk. En de teksten ook? Ja, eigenlijk allemaal. en nu net hier op het podium, hoe voelt je het gaan? Ja, we, zien, we zullen het horen, want op het podium kan je dat nooit zo goed beoordelen. Ik vind het überhaupt altijd hartstikke leuk om op te treden. Dank voor het interview. Graag gedaan. Fijne avond. En geniet nog even van horen. Ja. Dit, dit is deze week de Radio 501. Plaats voor je hoofd. Jouw radio, jouw muziek, echte muziek. I would spread my if I Oceans in this world. zonder dop. De eigenaar van dit flesje kan hem weer opkomen halen bij gevonden voorwerpen naast de EHBO-post. Dank voor uw aandacht. Met hetzelfde gemak. Gooi het in de afvalbak. Nederlandschoon.nl is het iets voor een ander, dan is het wel voor jezelf.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 Ja, ik sta hier op de vierde verdieping van zorgcentrum Lindeboom. Er is een brand uitgebroken. Naast mij staat Peter de Jong, afdelingshoofd. Meneer de Jong, hoe denkt u deze oude dame in haar rolstoel veilig naar buiten te krijgen?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 Gewoon zelfstandig, met begeleiding waar dat nodig is. NSGK voor het gehandicapte kind steunt dit project. En daarmee is het ook een beetje ons huis. Help ook mee en steun NSGK. Word donateur op nsgk.nl. Elke donderdag op Radio 501. Radio 501. De Radio 501 Daverende Donderdag. Van middags 1 uur tot middernacht op Radio 501. Donderdag Radio 501. Nu op Radio 501. Lakeside Stories met Arwin, Laurens en Chris. street lights lead us home. I said sorry, though I'm not quite sure what I've done. You See, I'm stupid like that. I say things without stopping to think. Please forgive me. as you face your fear. See, I'm awkward like that. See, I don't know what to say. And if I find the words, they're always coming out. to me Welkom terug in de tweede uur van Lakeside Stories, de uitzending van de 20ste. En we hebben het over 6 januari 2013. Yeah. Um, And this is some fucking brilliant music, eh, if I may say so. you may, you may say so in our Boerekal Engels. For all the eh, listeners in Belfast. Ja, for all the listeners in Belfast and all the listeners in the UK. Um, ehm, the first time on eh, Dutch National Radio, Peter McVeigh and Only the World. I, you know, I have this weekly show called On the Rocks. and uh, uh, that's between uh, 8 and 10 Central European time. And I got back home uh, together with my love, and I opened up my laptop and got into my Facebook, and I had this request from a guy called Peter McFay. Yes. And he introduced me to his music, and I clicked on his SoundCloud, and it just got me. Bingo. Yeah, bingo. Yeah. I had tears in my eyes. Yeah. My, uh, uh, it's got a really my, good sound. Yeah, my girlfriend was saying, "What's going on?" He said, "Listen to this," and I, I, gave the the headphone to her, and she was like, "This is mm. fucking incredible. Yeah. And uh, it's really special that those people uh, got their got their track to Radio 501. Right, and we, we, we have the same thing with Lakeside because yeah. Uh, uh, just last week uh, we got a um, uh, some somebody sent me an email from Belgium, KT2. quite a quite a well known artist in, in Belgium, okay. and she wants to come and play in, at Lakeside Stories. I said, "Well, fine, incredible. We're full this this year, yeah, next year Next year. And, uh, you know, uh, uh, Chris Keys, uh, the Radio 501 mega hit of this week, uh, is already in touch with me uh, and is going to send you some emails as well because Good. he is uh, planning to come in September. Okay. And well. wouldn't that be great that, that he can be uh, uh, booked as well for Lakeside Story so he can introduce himself to a whole different audience? Exactly. And, and I think that's the thing that we're doing here uh, in, in the Netherlands. we're having a, a platform, we're building a platform for upcoming and unknown talent. And I think that's a really good thing. Yeah, Exactly. I, I don't see why we shouldn't cross the border. No, uh, you know, we were just, you know, in, in the in commercial break, uh, we were just uh, uh, not reminiscing, but talking about maybe the opportunities to go to Belfast with the Lakeside Stories yeah. crew organize a lakeside stories in a venue in Belfast and uh, bringing our own equipment over there as well and broadcast from Belfast a lakeside stories international or the Belfast yeah, sounds, sounds, like a great idea. Yeah, we just need to pay the tax bills to get out of the country. Yeah, well, that's all. <laughs> Well, if that's the only thing, you know, it's all administration and nothing, nothing about that. I mean, I think it's all possible. Yeah. I think yeah, we should we, we, should we should. Uh, uh, and I, uh, I, mean, if we're going to Belfast, we, could be passing through Wales almost. So we oh, can oh, so we can uh, we can uh, we can look up uh, we can check the mine where, <laughs> <laughs> where, you're from. down a few where, mines. Yeah, where you're from. Lakeside stories from down in the mine. It would be wonderful. Incredible. It, it would be, but let's see what uh, what we can do. Oh, brilliant ideas. Yeah, so. brilliant ideas. Now we have to work them out, and I think I think that's it's gonna work out. Uh, like uh, the same thing, like we uh, introduced Elio Pace to a, uh, a Dutch audience, and we got him here on the on the city events uh, last year, which so. was a great success. Yeah, it was a great success. It was it was incredible, and it, it's a, it's such an honor to to meet such in, talented people as well. Yeah. Right. So Peter McVeigh, later on, Melodian and Rob Murphy also on Radio 501. And uh, you know, I'm I'm wondering what the people in uh, in, uh, in England, in Wales, and in Ireland are thinking about it. Uh, I'm wondering what the people in Holland are thinking. Uh, actually, as, as, as well. <laughs> well, I know what they're thinking. What the fuck? It's freaking cold outside. so stay tuned to Radio 501. Beautiful music. Back into Dutch. Back to Duo Ambrosia. Ja, het is even een bruggetje wat je maakt, toch? Ja, het is eventjes eh, ja, eh, weer terug naar de lage landen. Terug naar de lage landen. Terug naar de harde G. En, eh, eh, en de mooie muziek die ook hier wordt gemaakt. Absoluut. Eh, net heb je kunnen luisteren naar Vuur en Vlam. ik heb één nacht ijs heb ik nu klaarstaan. En dat is ook een, hele, een heel mooi liedje. Laten we er eventjes naar gaan luisteren als mijn cd-speler hetzelfde wil als wat ik wil. Liedje over vaders ja. en dochters. Een liedje over vaders en dochters. Vuur en vlam. Duwe Ambrosia, Radio 5 Leen. Welkom terug in de tweede uur. Het is kwart over drie en we zijn op 4 vier uur vanmiddag. Het is vijf uur in de morgen vragen waar kom jij vandaan? En je zegt ijskoud. wat, gaat jou dat aan? Ik ben wel je vader sinds een jaar of 16 hoor. Het ijs is nu gesmolten en we gaan erbij ben en wat voor spel je speelt. Moet ik dan verliezen? Jij de kaarten deelt. Luister nou Lloyd, speel toch niet met vuur. Laat me je vertellen, het ijs smelt op den duur. Oh. nachtijs nummer over vaders en dochters. Terwijl eh, mijn kompanen eventjes met allerlei andere dingen bezig zijn. Maar dat mag de pret gewoon helemaal niet drukken. Ik zit te denken, eh, ik zag net al iemand op de, op de babbelbox. En die zag ik eh, vragen van, joh, is eh, Roy Licht al geweest? Want Roy die heeft, eh, nou, die heeft toch ook een prachtig optreden gegeven? Ja. Tenminste, jij hebt het dan alleen kunnen horen. Ja, maar ik heb het alleen op de opnames gehoord, maar op de opnames klinkt in ieder geval hartstikke goed. Het is goed. echt heel grappig ook, want die jongen, die heeft, dat, het zijn zijn eerste schreden op, het, op het muzikale pad, hè? Nou, zo is het. En hij was ook een beetje zenuwachtig. van, probleem met zijn stem had Goed genoeg. Ja, hij kwam... Uh, voor mij prima. Ja, het is echt, hij heeft, een heel goed examen heeft hij afgelegd. hij heeft een prima indruk uh, Roy kwam de, eh, de, avond voor zijn optreden nog bij me langs. Eh, om, ja, omdat hij zich een beetje onzeker over zijn stem. Maar wat ik hoor is echt hartstikke goed. Ja. Dus, ja. Het is ook een jongen die echt nog een beetje zoekend is naar zijn eigen sound. En naar wat hij wil gaan maken. En ik denk dat hij in juli daar twee prima mentoren heeft gevonden, of niet? Nou ja, we kunnen hem altijd natuurlijk helpen met eh, aanwijzingen en eh, anderszins uh, hij is, ondersteuning. Hij, is ook echt heel erg leergierig. En, ja. hij neemt, het is net een spons, hij neemt alles gewoon keihard in zich op. En, ja en, en, laat ook op het podium zien dat hij het gewoon kan. Ik ben benieuwd waar dit, waar dit succes gaat eindigen. Nou, ik heb een track heb ik klaarstaan. Ik weet niet of de juiste titel is, want dat is dan elke keer weer een verrassing als ik deze cd voor me heb. Het is eigenlijk misschien handig dat we die artiesten gewoon hun playlist, hun setlist even laten overhandigen. Ja, dat zeggen we al uh, dat zeggen, Ja, dat zeggen we al een tijdje. Misschien eh, moeten we dat eh, van tevoren... Als ik dat nou gewoon regel... Ja, dat, regel jij dat eens. Ik regel, de, ik regel de setlist wel, want dan weten we in ieder geval hoe de titels heten. Roy luistert mee. Roy, we hebben dit nummer hebben we genoemd. Ehm, even kijken. no Goodbye. Maar als het niet goed is, laat het even weten. been walking on the street with my head on the ground. Feeling so blue, I wanna turn it around. I'm gonna make it green, like the grass on the other side. I see leaves falling down from the trees. With every drop, I'm thinking that it's me. Wondering if I ever will grow back. But please don't tell me your goodbye. I got my soul tied to your life. I've been dreaming, I've been screaming, I've been wondering how. But please don't tell me your goodbye. Night after night, day after day, wondering if you are really gonna stay. I'm doing my best Promise I will not rest until you're fully mine. I wanna see your clothes, feel your head to toes. I wanna know your dreams, girl, what you're waiting for. I need your smile, I need your care, I need your loving care. soul tied into your life. I've been screaming, I've been dreaming, I've been wondering how. But please don't tell me your goodbye. You got beauty, you got style, you are amazing like no other girl. You are funny, you are strong, you will go on and on and on. You got faith in me, your spirit makes people feel free. And above all those things, your soul makes me wanna say. soul tied into your life. I've been screaming, I've been dreaming, I've been wondering how. no goodbye. We zijn, eh, we, zijn, we zijn er weer terug. Jullie waren nog eventjes aan het, eh, aan het overleggen, mannen. We, zaten foto's te bewonderen van eh, Sander. Oh ja, ja Sander maakt, maakt prachtige foto's bij, bij Lakeside Stories. Ik heb helaas geen, geen interview kunnen doen met, met, met Roy tijdens Lakeside Stories. Maar ik denk, weet je wat, ik bel hem gewoon eventjes op. Roy, goedemiddag. Roy. Hey Roy, goedemiddag. Hey hey, hey, daar is hij. Hey Roy. Dat is Roy. Hey zeg, eh, we zijn jouw muziek, eh, jouw prachtige muziek aan het, eh, aan het draaien. En we hebben het er zojuist over, want jij bent eigenlijk nog maar een, een, een, een, een jongeling als het gaat om singer-songwriter, is het niet? <laughs> Ja, ligt eraan wat jong is. Nou ja, ik bedoel dat je zeg maar je eerste schreden op het muzikale pad zet, laat ik het zo zeggen. Ja, klopt ja. Dus, maar hoe is dat zo ontstaan? Wanneer ben jij muziek gaan maken? Wanneer heb jij een gitaar tot jezelf genomen? En, ja, nou ja, muziek maken heb ik eigenlijk al van jongs af aan gedaan. Ik weet nog wel dat mijn moeder ooit het verhaal vertelde. Dat, ik, eh, dat, ze, dat we ergens in een of andere winkel waren, of een kerk, er was dan een kerk toevallig. En eh, daar, eh, ja, daar liep zij rond en op een gegeven moment was Roy was zoek. En op een gegeven moment hoorden ze op de achtergrond horen ze wel een kerkorgel horen spelen. En dacht ze nog wel van, oh dat klinkt wel goed, maar nou, wat valse noten hier en daar. Maar, nou, dat klinkt wel goed. En op een gegeven moment uh, ze dus eh, goed en waar is Roy nou? En eh, daar stond Roy achter het kerkorgel op vijfjarige leeftijd. <laughs> Get that kid off the organ. <laughs> ja, <laughs> the organ. sindsdien heeft mijn moeder me eigenlijk wel heel erg gestimuleerd om, om, om muziekles te nemen. En zo ben ik eigenlijk via mijn oom, die speelde gitaar met een bandje. Ah, kijk. Zo ben ik gitaar gaan spelen. Oké, okay. dat heeft en, ze gedaan. Ja, vijf jaar les gehad of zo heb ik en toen mee gestopt. En daarna, ja, ik ben nooit gestopt met gitaarspelen. En op een gegeven moment kwam het zingen erbij. En uh, ja, zodoende is het een beetje gaan rollen. Eh, en uh, wij, wij hebben jou leren kennen tijdens de Force of West-Friesland. Waar jij echt een belachelijke indruk achter, achterliet in de, in, in de positieve zin. Van jongens, wat is die gast aan het doen? En die toen vroeg ik jou ook van, joh, schrijf je ook zelf liedjes? En dat was je op dat moment ja, een beetje half nog maar mee bezig. Want je speelde voornamelijk covers, toch? Ja, ik had denk ik net drie zinnen op papier en dat noemde ik toen een eigen nummer. Ja. <laughs> en ja, eh, dat, ja. <laughs> en toen eh, is dat op een gegeven moment ben ik daar wel wat meer op gaan richten. En eh, op een gegeven moment zangles bij Gabel genomen. Nou, toen werd al vrij duidelijk dat er wat structuur in hoort te zitten. En zo is dat een beetje gaan lopen en toen is het eigenlijk heel snel gegaan. Kan iemand die hond even, even stilhouden hier? Even, op de, even uitzetten. Kan iemand die hond hier eventjes, eh, even uitzetten? Want dat is... Uh... Hey, ehm, ik heb een volgend nummer van jou klaarstaan. Eh, dat nummer, dat heb je dus zelf geschreven, dat weet ik. Is Own Game, heet het geloof ik. Ja, ja. En dat heb jij geschreven, want je, waar, waar schrijf je over als je schrijft? als ik schrijf probeer ik hem eh, niet, niet, zozeer eigenlijk vanuit mijn eigen gedachten te schrijven of eigen ervaring, maar meer vanuit iemand anders. Ja, vanuit een ander perspectief. En, dan, moeten we, ik, ik, wil er altijd wel een, een, verhaal in zitten. Het moet leuk zijn en het, het, moet, moet lekker klinken en lekker te spelen zijn, voor mijn gevoel zelf dan. Ja. En uh, er zit dan altijd een verhaal in. En His Own Game gaat over een jongen die eigenlijk uh, ja, altijd maar een beetje meisjes gebruikt en lekker aan het feest is. En, Losbol. <laughs> iedere ja, een beetje losbol en die mij dat gevoel geeft zo van, eh, nou, dat, dat hij de waar is. En ondertussen vertrekt hij daarna weer voordat hij weer het gezeik krijgt. Ja, kijk, zo. En, uh, om, maar nou, die kennen we. Die van binnen is eigenlijk wel eh, op zoek naar, naar de ware. Maar dat probeert hij niet te laten merken. Oké. Okay. Nou, we gaan er naar luisteren. Roy, dankjewel voor je tijd. Blijf lekker luisteren naar Radio 5 alleen. Ja, ga ik doen. En, en je nieuwe nummers die, die komen deze kant op, toch? Ja, zeker weten. Hey nou, Roy, uh, Laurens hier eventjes. Hey Je, eh, je, je, je, hebt echt fantastisch gezongen, want je was nog eventjes wat onzeker erover, maar je hebt het echt fantastisch gedaan. Eh, wat ik heb teruggehoord eh, op de nou, opnames. Nou, dankjewel. ik moest wel heel, heel, heel erg hard mijn best doen bij dat nummer wat jullie voordraaien. Hoor. Dat was het laatste nummer, ik moest wel heel hard mijn best doen om het okay. te houden. Oké, nou, je hebt, je hebt het prima gedaan. Ja. En, nou, bedankt. Ik, ik heb ervan genoten wat ik er tot nu toe van gehoord heb. En we gaan nu nog eventjes luisteren, als ik me niet vergis, Arwin. We gaan het nu nou, luisteren. Roy, dankjewel en tot de volgende keer, man. Hoi. Hoi. for so long. And he was playing his own song. And he never planned to spend one night too long, so he wouldn't get into a fight. House after house, bed after bed, drowning in their own beliefs ride after ride, song after song, never thinking that he would be defeated. Deep down inside, he was crying out his heart, wondering if this was all okay. Deep down inside, this was just only the fun. He was searching, he was looking for the one. Cause he's a player And he's losing his own game Yeah, yeah He tries not to worry, he's being flirty Hoping for one day that his feelings will change can be, and as strong as they would seem, he would find a way through the maze in their head. All thinking the very same, same thing, thinking he would be the one for a new begin. Mad as they can be, sad as they could look, he would cheer them up and drive away having no regrets, feeling pretty good alone. But still, he's living with his heart of stone. Deep down inside, he was crying out his heart, wondering if this was all okay. Deep down inside, this wasn't just only the fun. He was searching, he was looking for the one Cause he's a player And he's losing his own game yeah, yeah. Tries not to worry, is being flirty Hope for one day that his feelings will change He got style but he's deceiving There's no denying that he is seeing All the beauty and the comfort of his rights but they are done, they know the truth, and now he is being fooled. This is it, he's out of gas, and right now he just realized that he's a player. He just lost his own game. Yeah. Tries not to worry, it's being flirty. Hope for one day that his feelings will. change. Nu op Radio 501. Lakeside Stories met Arwin, Laurens en Chris. geen onbekende eh, op Radio 501. En eh, je hebt eh, geluisterd naar het, het hele prachtige What Do I Say. Mannen, geef je oordeel maar. Ja, dit is prachtig. Tien. Tien, huppakee. Binnen. Ja, het is hele bijzondere muziek. Het is, ik, ik, ik, zal ook eventjes kijken, wat, want inmiddels zijn de, de, beste mensen allemaal, allemaal berichtjes aan het, aan het sturen op, op mijn Facebook. Dus ik zal, ik zal mm. er eens even bij pakken. even kijken. Best quote of my career thus far, live on Radio 501. My music was described as fucking amazing. Lol, I wish DJs here were able to express themselves so freely. Loving this. Great crack. Thanks, Armin Tamika. Great. Appreciate your support, Pete. Uh, what do I say? Right now on Radio 501, Rob is listening as well. Now, Chris, please uh, comment uh, something on the music. Well, yeah, I, th- I think fucking amazing as well. Well, absolutely fucking amazing. <laughs> at, le- at, least I, I would say, yeah. Doubly fucking, yeah. yeah. Well, you know that's Holland. Yeah, that's you all. Say you, what you, you fucking can, want. Yeah, you, can fucking say what you fucking want. <laughs> But we ha we have this quote on, on, on 35 fucks uh, uh, during one uh, one show. Yeah. <laughs> So, so, we have to. well, I don't know uh, how far we are now. I think it's 18. Fuck, that okay. will be 19. <laughs> Ah, we were but uh, uh, seriously, the, the, music of Rob Murphy, of uh, Chris Keys, Mama mm -hmm. Cass, yeah. Peter McFay it's Bring it on. incredible, isn't Bring it? Bring it on. Yeah. So uh, I think we have to work something out with with, with those lads. Yeah. Maybe we I, either we got to go over there or they got to come over here. We, have to work something out because this is uh, uh, too incredible uh, to know, and you have to. We have to introduce uh, uh, a new audience for those guys. What do you think? Yeah. Well, I think they they, they go down great here. Yeah, I, I, think I think they will, and I think it's also inspiring for the people playing here and for them to play together with Dutch uh, singer-songwriters. I mean, why not? Yeah. Uh, we have we have to make a good plan. Yeah, we have to make a good plan, and we're going to work something out. But thank you for the music, and keep us posted. Keep us posted by music at radio501.nl or uh, Arvin at radio501.nl. Tell your friends, your music friends, and uh, let them send over their great material, and we will broadcast it here on uh, Dutch National Radio, radio501.nl. So is Bennett. Do I need to say more? Yeah, I do need to say more because I've got something, uh, uh another one from uh, from Belfast. Okay. Yeah, it's it's it's never it's a never-ending story. This uh, I don't know uh, uh, how, how, how I have to pronounce this. Uh, Mol uh, Malogen, Mal Maybe you can you can check it. It's it's here, Melogian. Uh, what, do you? What? Okay, and he's walking away. Well, thank you for something Jan at the end. Uh, uh, uh, uh okay, well, no, uh, thank you for nothing. On Radio 5-1, Julianne, it's Melodian or something, something else. the to Ja, ja, ja, ja, Richie, Richie komt zo. Ja, Richie komt zo. Maar dit eh, wil ik eventjes afkondigen. Want ja, dit is dan het eh, laatste stukje wat ik eh, uit Ierland voor, jullie, voor jullie in Pet had. Ja, het is allemaal. Wij zijn toch wel stuk, een klein beetje onvergeblazen Ja. Is het niet? Ja absoluut. Dus echt, eh, echt super gaaf dat het, dat het eh, daar vandaan komt. Eh, laten we het weer heel eventjes in het Engels doen. in English, please. I saw this... Uh, score by Peter McVeigh, you know, the fucking amazing thing, and that we that we can say such things on, on, the radio. It's no problem. also, Rob is, is, is asking if our mothers are listening, and yeah, we got learned by our mothers, so actually it's her fault My that we talk like this. Must be. Yeah. My mom's uh, eh, listening from uh, heaven. Uh, oh, your mom's listening from heaven. Yeah, oh, then, even, then we, worse. Because, yeah, <laughs> <laughs> yeah. <laughs> even worse. no, and, and, you know, that is toch, it's incredible. It's even worse. I hope, I hope she's having a good time of that. well, she is. Uh, bless your mother, by the way. I mean, Rob Murphy is asking Peter McVeigh if he's gonna uh, put that uh, line uh, also on his uh, on his biography. Yeah, we're looking well, forward to seeing. Let's hope so. I, I hope he will. the last track was Julianne, and that was by Melodeon, Malogian, Malogian. I don't know how to pronounce it, but it's beautiful music. And uh, like I said before, keep us posted. Back to the brasserie, back to Dutch. Uh, terug naar de, naar de brasserie, inderdaad. Lakeside Stories. Elke eerste zondag van de maand. Uh, we gaan zo luisteren naar Richie Maxwell. Hij is de initiator van, van Redemption. Dat is een Bob Marley tribute band. we gaan zo naar hem luisteren. Maar eerst wil ik graag even weten, wat staat er op 3 februari op het programma? Ja. Of stel ik nou hele moeilijke vragen? Nee hoor, nee hoor, helemaal niet. <laughs> in, ieder geval, eh, in ieder geval komt Mamalou Mama eh, als, als, eh, als hoofdgast. Mama van Edwin, de Edwin de Herder. Inderdaad, Mama hij heeft een cd uitgebracht, Orange Heart. Hij is al een paar keer eerder hier ook in de studio geweest. En in de vorige studio zelfs heeft hij, hij nog gespeeld. gewoon aan okay. Echt gek. Hele goede gitarist. ja. Ik zal je vertellen, er komt nog iemand. ja, er komen meerdere mensen. Hardtalk IJsman. En dat vind ik ja. ontzettend. Daar, daar, daar, kijk ik echt naar uit, zeg maar. Ja, dat zei want, je net al. Want ik heb wat, wat, wat spullen van hem op de YouTube gehoord. E- echt geweldig. Ja, maakt ontzettend mooie dingen. Heel, erg, heel erg benieuwd naar. en dat is 3 februari. Let wel, en dat, eh, veel mensen weten dat al. We beginnen al om 2 uur. Hè. Ik bedoel, zorg dat je wel een beetje op tijd bent. Als je niks wilt missen van de prachtige muziek. Zeker. En de prachtige ambiance. Ja, nou, we moeten zeker, zeker niet en We hadden nog meer mensen. Peggy, hè, Peggy, van Lichten en Friends. En eh, ik mag mij al als een van die friends eh, toerekenen. Dat is toch fantastisch. Eh, dus dat is eh, hartstikke leuk. Zijn we druk mee bezig, dat andere project. hebben we dan uh, vergeten we nog eentje, Chris, of niet? Ehm, nou, zal ik anders de agenda er even bij pakken? Want ja. ik bedoel, dat, de techniek staat, staat mm. gewoon, dat gaat echt heel keihard, keihard. Ja, we missen iemand. ja, even kijken. Mamalou komt spelen. Hartog IJsman, Peggy van Lichten en, en Journey Kate. Oh, ja. Kate natuurlijk, ja. Kan ik haar en nou Journey Kate. Hoe kun je Journey nou vergeten? Een prachtige mooie dame met een prachtige mooie stem en hele mooie muziek. zeker. Ze heeft laatst laatste eh, een liedje van mij eh, opgenomen. Oké. Gaat ze dat nog spelen dan uh, tijdens Lakeside? Ik weet het niet. We gaan het allemaal meemaken. Het is 3 februari, wanneer jij vanaf 2 uur van harte welkom bent in de brasserie van het park. Brasserie, het park, zo heet het dan ook. Prachtig uitzicht, prachtige ambiance, mooie muziek en een fantastisch goed geluid. Laten we dan even terug naar die brasserie. En dat doen we dan met Chris, en met Richie Maxwell en Just a Girl opgenomen voor Nadine Beemseboer voor de Nadine Foundation. Oh, Chris. she talked, she didn't care. And now we see her everywhere. She was a girl, simple girl. She was an angel with angel eyes dream of her when she closed her eyes. She was a girl looking for love. Oh, oh. close our eyes. She was a girl klinkt ze lekker, hè? Goed, hè? En eh, mede dankzij Radio 501 heeft ze mij vrijdag verteld... Eh, heeft zij deze EP toch uitgebracht. Want ze had er toch grote twijfels aan. En gelukkig heeft ze het gewoon gedaan. Andy, eh, het album heet de Oslo Recordings. En hij is van A tot en met Z geweldig. Het is echt een, eh, het is echt een ja, super EP. En eh, fijn dat ze even langskwam. En eh, ze komt graag ook met de stadsfeesten en dat soort dingen. Wil ze weer, wil ze weer langskomen. Ja. En Lakeside Stories volgend ja, jaar. We hebben, we hebben er heel graag bij natuurlijk. Ja, absoluut. we komen alweer tot, het, tot het einde van de uitzending. We hebben weer hele mooie muziek hebben we gedraaid van Duo Ambrosia, van Menno Bruin, Richie Maxwell en van Roy Licht. En niet te vergeten onze... vrienden uit, uit Belfast. Dat belooft nog wat voor de, voor de komende tijd en voor de komende nou, periode. Ja. Ik wil jullie in ieder geval bedanken voor jullie, eh, voor jullie komst weer naar de studio. Ik vind het altijd erg gezellig. Eén keer in de maand eh, hier, één keer in de maand daar. Is het zeker. Het is eh, erg gezellig en ja, volgens mij ook leuk. Want het is een gezellig gecombineerd programma. Absoluut. Varieert en, we zijn volgende maand zijn we er weer bij. Als je er ook bij wilt zijn, dan is het heel simpel. Kom 3 februari naar Horen. Sanne, Kirsten, luisteren jullie. Kom 3 februari naar Horen. Zorg dat je om twee uur in de Schouwburg bent. Regelen wij een VIP-tafeltje voor jullie. Krijg je een kopje koffie en dat soort dingen. Weet je. Dat, eh, dus eh, kom gezellig langs naar, de, naar het Horense en kom daar eh, geweldige artiesten zien als zijnde Journey Kate, Hartog... IJsman. IJsman. Ehm, Becky van Lichten. En Mama die geven daar acte de présence. En eh, als je niet kunt komen, eh, niet getreurd, na twee weken. En dat zal dan op de 17e zijn. Kun je weer gaan luisteren naar een nieuwe editie van Lakeside Stories. Ik ga het stokje overgeven aan mijn eh, zeer gewaardeerde en op het moment zeer... Eh, gemotiveerd, tot op het bot gemotiveerd, om zijn eerste radioprogramma helemaal eh, zelf te doen bij Radio 501. Hij staat te popelen, hij gaat het hebben over, eh, over Britpop. En daarbij zul je van allerlei muziek zul je langs willen komen en belachelijk veel informatie. Je kunt straks gaan luisteren naar de, onze eigen Leo Blokhuis. Hij heet John Buis en hij doet de Radio 501 Carousel tussen 4 en 6. Wat mij betreft, eh, bedankt voor het luisteren. Jullie bedankt voor jullie komst. Wij nemen er een eh, op, eh, op de goede afloop. En volgende maand zijn we weer. Veel plezier nog bij de resterende uitzendingen van Radio 501. Tot 10 uur vanavond zijn we bij je. We sluiten af met Fireside with Phil en Tony.